uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... moet bijna vier jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Ook moet hij 24 miljoen dollar terugbetalen. Manafort werkte als lobbyist en adviseur... voor pro-Russische partijen in Oekraïne. Veel geld dat hij daarmee verdiende sluiste hij door naar buitenlandse bankrekeningen om belastingen te ontduiken. Manafort gaf in 2016 enkele maanden leiding aan de verkiezingscampagne van Trump, maar daar heeft deze zaak niet direct mee te maken. De celstraf van 47 maanden is veel lager dan de 19 tot 24 jaar die hem boven het hoofd hing. Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam distancieert zich van iedere vorm van terrorisme. De school zegt dat in een verklaring na de waarschuwing van de veiligheidsdiensten dat mensen op de school banden hebben met terroristen. Ook zouden invloedrijke personen op de school proberen het salafisme te verspreiden. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft de schoolleiding op het matje geroepen en eist dat er een nieuw bestuur komt. Volgens de school gaan de veiligheidsdiensten en de burgemeester hun boekje te buiten. De Tweede Kamer is bezorgd. Een aantal partijen dringt aan op sluiting van de school. Het aantal vrouwen met een hbo- of universitair diploma is voor het eerst vrijwel gelijk aan het aantal hoogopgeleide mannen, blijkt uit cijfers van het CBS. Van alle vrouwen tot 75 jaar heeft nu 30,6 een hbo- of wo-diploma op zak. Bij mannen is dat 30,7 Vrouwen zijn al decennia aan een inhaalrace bezig. Eind jaren 90 waren er al meer vrouwen dan mannen in het hbo. Sinds 2006 geldt dat ook voor de universiteiten. Het CBS heeft de cijfers geanalyseerd omdat het vandaag Internationale Vrouwendag is. Het weer. Vannacht trekt een gebied met neerslag van noordwest naar zuidoost. Het waait flink, aan zee mogelijk stormachtig. Minimaal rond 6 graden.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 Huts, huts, huts. Doe normaal en Nevo. Huts, huts, huts. En ik space oh, Ey, doe normaal en niveau Het gekke kaart hier met 10k en niveau. Ik steek het in de muur en niveau, En ik haal het uit de motherfucking muur en oh. hut Die money wordt gestort en niveau, En ik blow het in de motherfucking store en hut Die slangen worden leren en Hut. Die slangen worden leren niveau oh, huts. Ben ik in bloed, dan scheur de hele tent groot.